Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Rogier van Diesveld met zijn programma Donderslag. Van 4 tot 6 hoor je het middagprogramma Afternoons. Van 6 tot 8 is Rasta Barry weer te horen met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greeuw. Van 10 tot middernacht is GW Stijl in Studio het koepoortje met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 onder Donderdag. Dit is Radio 501. Different colors, different thrills. People just ain't worth day middernacht is de donderdisc When Love Goes to War van Nonna Hendricks.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 Hi, this is Matt from Down Under. You're listening to my favourite radio station, Radio 501. 501 is Radio 501. 501. Je luistert nog steeds naar de Radio 501 de Donderdag. We hebben nog een kwartier te gaan naar 2 uur.